Mohammed-cartoons had laten zien. De moord schokte Frankrijk diep, zegt verslaggever Frank Renaud. Een jaar geleden was er natuurlijk enorme ophef. President Macron nam meteen nieuwe maatregelen tegen terrorisme. Maar veel leraren zeggen, wij kregen helemaal geen hulp. Bijvoorbeeld bij het geven van les over gevoelige onderwerpen, zoals Samuel Paty deed. Of bij het beschermen van docenten die ook bedreigd worden. Een lerarenvakbond hier zegt, er is destijds heel veel beloofd, maar er is maar weinig veranderd. Morgen is er in Parijs een ceremonie op het ministerie van Onderwijs. Daar wordt Paty ook herdacht. De aarde bij Zeerijp in Groningen beefde vanmiddag opnieuw. Dit keer met een kracht van 1,1. Het is de zesde beving in een maand tijd. De aardbeving was volgens het KNMI op een diepte van 3 kilometer. De Amerikaanse regering wil dat de aangescherpte abortuswet in Texas wordt teruggedraaid. Die geldt sinds begin september en houdt in dat vrouwen geen abortus meer mogen na zes weken zwangerschap. De hoogste rechters weigerden eerder om de wet in Texas illegaal te verklaren. Maar ze keken toen niet of de nieuwe regels in strijd waren met de grondwet. En dat gaat nu wel gebeuren. En een kortdanser die vanwege een feest op de TU 120 meter zou gaan lopen op een hoogte van 53 meter... kreeg net voordat hij zou gaan een aanmoedigende vraag van een verslaggever van Omroep Brabant. David, why? you <laughs> surprise me deze question just before I go. Hij vindt het een uitdaging om zoiets te doen, zegt de koordanser. En soms moet je het normale overstijgen. Zijn prestatie maakte in ieder geval indruk op toeschouwers die stonden te kijken. Ik doe het hem niet na. <laughs> Erg indrukwekkend. <laughs> Ja. Ik zou het hem niet nadoen, maar zij wel, hoor ik net. Ja, misschien. Ik wil het wel een keer proberen, lijkt me wel cool. Ik vind het wel... Eh, gewaagd. De koorddanser deed het omdat de TU Eindhoven 65 jaar bestaat. En ook morgen en zondag maakt hij de oversteek. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. Het koelt flink af, vlak aan de grond. Kans op een graadje vorst. Dit weekend droog, zonnig en een graad of 14. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. is de zomer van ZFM. Met, met nu. See it. I will keep the call. When it's ready, I'll give my all. Cause reality is a dream to me. When you play that song. If there is such a place, let me going to erase negativity raining down on me, living stressfully. a minute, alright? Alright, you Alright, you Could you could you be quiet for a minute, alright?